Van 7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept alle gemeenten in Nederland op mee te werken aan de opvang van asielzoekers. De gemeenten krijgen vandaag een brief met dat verzoek. Wekelijks komen er duizenden oorlogsvluchtelingen naar Nederland, schrijft de VNG. En steeds meer gemeenten vangen vluchtelingen op, maar de lasten moeten worden gedeeld, zegt een woordvoerder. Daarom wordt nu een beroep gedaan op alle gemeenten. Bondskanselier Merkel wil volgende week een extra top met Europese leiders over de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Volgens Merkel kunnen Duitsland, Oostenrijk en Zweden de last van de crisis niet meer met z'n drieën dragen. Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen de man die in maart een vader en zijn zoontje van vijf weken aanreed. De baby werd uit de kinderwagen geslingerd en overleed ter plekke. De vader raakte zwaar gewond. verdachte, een man van 51, had gedronken. Hij was al zeven keer eerder bestraft voor rijder onder invloed. De afgelopen maanden zijn er veel minder verkeersboetes uitgedeeld dan in dezelfde periode vorig jaar. Er werden 100.000 boetes minder uitgeschreven, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie, voor overtredingen als te hard rijden, door roodlichtrijden of het ontbreken van fietsverlichting. Mogelijk zijn de CAO-acties bij de politie de oorzaak. De politiebonden voeren al maanden actie en willen morgen ministeries in Den Haag blokkeren. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam hoopt begin volgende week weer open te kunnen. Dat heeft bestuursvoorzitter Bos gezegd tijdens een bijeenkomst voor medewerkers. De getroffen noodvoorzieningen moeten dan wel begin volgende week operationeel zijn. Bij het VUMC was een week geleden grote wateroverlast... omdat er in de buurt een lek in een waterleiding ontstond. Zo'n 350 patiënten werden geëvacueerd. Het weer langs de kust waait het stevig, soms stormachtig, met windstoten tot 85 km per uur. Verder zijn er buien, de meeste in het noordwesten, soms met onweer. Morgen bewolking en van tijd tot tijd regen. In de namiddag kans op onweer en het wordt 17 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De dagelijkse files worden nu snel korter, maar op een aantal plaatsen gaat het wat minder snel omdat daar ongelukken zijn gebeurd. Op de A2 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkeveen en Maarsen staat daardoor 10 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is bij knooppunt Rotterpolderplein een ongeluk gebeurd. Daar zijn twee rijstroken dicht. De file is nu nog niet zo lang, maar die zal snel aangroeien. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude 7 kilometer. Komt ook door een ongeluk alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk 3 kilometer door een aanrijding.